voor spoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Na een periode van ruim 50 jaar herstellen de Verenigde Staten en Cuba hun diplomatieke relatie. De presidenten Obama en Castro hebben verschillende maatregelen afgesproken. Het wordt makkelijker voor Cubanen en Amerikanen om tussen de twee landen te reizen. De financiële beperkingen worden opgeheven en ook laat Cuba 53 gevangenen vrij. Over een paar maanden openen de Verenigde Staten een ambassade in Havana en Cuba opent een ambassade in Washington. In 1961 verbrak president Eisenhower de diplomatieke banden met Cuba... dat toen nog een trouwe bondgenoot was van de Sovjet-Unie. Minister Schippers heeft goede hoop dat er een oplossing komt voor het politieke probleem rond de vrije artsenkeuze. Dat zei ze voordat ze een overleg in de Tweede Kamer inging. De sleutel ligt volgens haar bij de PvdA. De PvdA-top praat op het ministerie van Sociale Zaken over een aanbod aan Schippers. De partij probeert een crisis te voorkomen. Schippers ontkende dat ze de PvdA een ultimatum heeft gesteld. Ze houdt niet zo van deadlines, zei ze. De actiegroep Groninger Bodembeweging vecht bij de Raad van State het besluit van minister Kamp aan om de gaswinning in de provincie te verminderen. De groep zegt dat de beloofde vermindering volstrekt niet genoeg is. Het kabinet wil volgend jaar bijna 40 miljard gas winnen. De actiegroep vindt dat er hooguit 30 miljard kubieke meter gas uit de bodem kan worden gehaald. Ook moet er meer gebeuren aan de huizen, zodat ze niet beschadigd raken bij aardbevingen, vindt de groep. Rotterdam gaat de eenzaamheid onder met name ouderen aanpakken. Er is een actieprogramma gepresenteerd waarin bijvoorbeeld staat dat alle 75-plussers jaarlijks een huisbezoek krijgen. In eerste instantie gebeurt dat in zes van de 42 wijken. In een onderzoek van de GGD uit 2012 kwam naar voren dat ruim de helft van de Rotterdamse 65-plussers zegt eenzaam te zijn. Het weer is bewolkt en zacht met minima vannacht rond 9 graden. Eerst is het nog droog, later vannacht valt er vaker regen of motregen. Morgen overdag is het dan opnieuw bewolkt met soms regen of motregen. En met 11 tot 14 graden is het erg zacht.